Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat, dat wordt verkocht als Roundup, veroorzaakt geen kanker. Dat zeggen deskundigen in een advies aan de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Een ander adviesorgaan zei eerder dat glyfosaat wel kankerverwekkend is. In de Tweede Kamer vroegen een aantal partijen toen om een verbod op het middel. Roundup wordt veel gebruikt in de Europese landbouw. Het aantal bezoekers van de musical Soldaat van Oranje is de 2 miljoen gepasseerd. Afgelopen november brak de voorstelling al het record van meeste bezoekers ooit voor een Nederlandse musical. Soldaat van Oranje wordt opgevoerd sinds oktober 2010. Het is al geruime tijd de langstlopende voorstelling in een Nederlands theater. Minister Schultz van Verkeer is tegen de heffing die Vlaanderen wil invoeren voor personenauto's. Schultz zegt dat de maatregel Nederlandse automobilisten dupeert. België heeft sinds 1 april al een kilometerheffing voor vrachtwagens. De Vlaamse minister Wijd zegt dat hij ook een heffing wil gaan invoeren voor personenauto's. De extra inkomsten wil hij gebruiken voor het opknappen van de wegen. Bij een aardverschuiving in Indonesië zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Er zijn vier vermisten. Een groep van 70 studenten en twee gidsen werd verrast door de aardverschuiving bij een waterval in Noord-Sumatra. De aardverschuiving was het gevolg van zware regenval. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Minimumtemperatuur een graad of 5.